Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De oorlog in Oekraïne kan jaren duren, dat zegt NAVO-baas Stoltenberg tegen Duitse media. Hij zei ook dat de Donbass-regio vermoedelijk eerder uit handen is van de Russen... als het Oekraïense leger moderne wapens krijgt. Later deze maand zal de NAVO waarschijnlijk instemmen met een steunpakket aan Oekraïne... waarbij oude wapens uit het Sovjet-tijdperk worden ingeruild voor nieuwe wapens. Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland... hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond. Het is voor het eerst in de VS dat werknemers van de techgigant zich verenigen. Het bedrijf heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd. Grote bedrijven in de VS krijgen de laatste tijd steeds vaker te maken... met medewerkers die zich willen verenigen. Bij onder meer Amazon en Starbucks probeerde het personeel vakbonden op te richten. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Rolien Redmond. Ze krijgt de titel voor haar boek De Doorzons. Daarin beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie... tijdens de slavernij. Ze was er tien jaar mee bezig. Volgens de jury geeft het boek inzicht... en gaat het over een van de meest besproken thema's van deze tijd. Pinkpop-oprichter Jan Smeets heeft afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam gisteravond kwam Smeets met zijn vrouw het podium op... en kreeg hij van 70.000 bezoekers een eerbetoon. Twee jaar geleden kondigde Smeets zijn vertrek al aan... maar door corona werd het afscheid in Landgraaf uitgesteld. En Max Verstappen start bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer. Een van Verstappens grootste concurrenten, Charles Leclerc, start als laatste. Leclerc kreeg strafpunten omdat hij meerdere keren nieuwe motoronderdelen nodig had.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 Rise, gone on a Monday. I'll be back on a Friday, even though. so cold coming home ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Just take it step by step. When you come out on the floor, you got that left, right, left to leave. i coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Body, let's rock it.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 Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik zang. Het is bijna je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Ei, ei, Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen.